Deze Groninger is flink teleurgesteld door de plannen. Ik probeer altijd zo optimistisch mogelijk te zijn. Maar ja, we worden helaas elke keer toch weer geconfronteerd met dit soort feiten. Ehm, en eh, dit is heel slecht voor het vertrouwen eh, van de mensen in Groningen. Het is gewoon een klap in ons gezicht. Van Dekken wil dat de nieuwe verantwoordelijk staatssecretaris zo snel mogelijk naar Groningen komt voor uitleg. De Wereldgezondheidsorganisatie telde vorige week wereldwijd 9,5 miljoen coronabesmettingen. Een record. Het is 71 meer dan een week eerder. Het aantal geregistreerde sterfgevallen door het virus nam wel af. De organisatie noemt de snelle stijging een gevolg van de Omicron-variant een tsunami. Ajax heeft gisteren vier spelers die in Portugal positief werden getest op corona... per privévliegtuig terug laten vliegen naar Nederland. En dat is tegen de regels, want vliegen met corona mag niet. Om welke spelers het gaat is niet bekend. Ook weten we niet of ze nu thuis wel in quarantaine verblijven. En als zoete broodjes vliegen de Pokémon-kaarten nog steeds over de toonbank. Ook YouTuber Logan Paul doet mee aan de hype en kocht wat kaarten had hij een flinke smak geld voor over. 3,5 miljoen dollar. Hij dacht een eh, zeldzame ongeopende set Pokémon kaarten te hebben gekocht. is een 3,5 million dollar box. We're sitting in the vicinity of 11 first edition base set Pokémon boxes. This, this will probably never happen again. Maar de aankoop lijkt achteraf te mooi om waar te zijn. Speurders van de online Pokémon fanpagina hebben de zaak onderzocht zijn tot de conclusie gekomen dat Logan Paul waarschijnlijk nepkaarten heeft gekocht.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 We gaan weer naar de digitale brievenbus. En daarvoor gaan we naar Canada. Van de Canadese Lisa Richard kregen we onlangs muziek opgestuurd. Ze heeft al het podium gedeeld met onder andere Vince Gill en de Time Jumpers. En ze bracht in 2017 haar debuut-EP uit. Sindsdien is ze druk bezig met optreden en het schrijven van nieuwe nummers voor een album dat dit jaar nog zal uitkomen. Je hoort dus Lisa Richard met Together. with your coffee in the morning, or taking a good book off the shelf. Lisa Richard met Together in onze digitale brievenbus. En wil je jouw muziek bij ons onder de aandacht brengen? Mag altijd. Stuur het naar info.nasforradio.nl. en vermeld natuurlijk in de e-mail ook even iets over jezelf. Wij gaan naar luisteren en wie weet hoort in even van de shows terug. Maar nu muziek uit Nederland. Rambling Boots and The Ones That Turns Me On. En daarna de Nashville Spiegelplaat. All the girls my likes. I the Ones That Turn Me On. We gaan naar onze National Spiegelplaat en die staat ook in het teken van onze maandartiest Buck Owen. In 1966 kwam het album Carnegie Hall Concert uit en Buck's naam was in die tijd niet meer weg te denken uit de countrymuziek. In 1964 schreef hij het Spiegelplaatnummer wat je zo gaat horen en dat werd ook nog eens door Ray Charles uitgebracht en toen werd het een hele grote hit voor deze man. In 2001 brachten Benny Nijman en Tony Willet het album American Duets uit. En op dat album staat dit nummer ook. Eerst dus 1966 en daarna 2001. Twee keer Crying Time. Dit is de Nashville Spiegelplaat. Oh, it's crying time again. You're gonna leave. say that absence makes the heart grow fonder, and that tears are only rain Nashville Spiegelplaat. Oh, it's crying time again. You're gonna leave me. I can see that far away look in your eyes. I can tell by the way you hold me, darling, darling, that it won't Now they say that absence makes the heart grow fonder And that tears are only rain to make love grow Well, my love for you could never grow no stronger If I live to be one you love better. That's the says no. Statistics they shatter and my heart says "Go!" Rivers and rains and runaway trains, the rushing and racing. my senses they crumble jaar bracht Balsam Range het album Maxia Metal uit. En op dat album kun je dit nummer vinden. Yo, de Rivers, Rains en Runaway Trains. We gaan voor de laatste keer naar onze digitale brievenbus. En daarvoor gaan we naar Amerika. Het was Wayland Jennings die dit nummer in 1985 voor het eerst opnam. Maar de in Dayton, Ohio wonende Rick George nam dit nummer niet zo lang geleden op. Het is een mix van klassieke country, folk en Amerikanen die Rick George op zijn repertoire heeft. En onder andere ook dit nummer dus, Drinking and dreaming. Everybody's looking for some way in. I'm looking for some way out. I've been wasting my time standing in line. If this is what it's all about. job that I don't like and a woman window stand. So tonight at the bar, I'll get in my car and take off for promised land. was dat Rick George in onze digitale brievenbus met Drinking and Dreaming. En nu is het tijd voor een duet tussen Connie Smith en Ned Stucky. En dat nummer heet... If there's a chance that your heart misses The words I try to say with kisses if I don't seem to be as happy as I should. I wouldn't want to live without you. I love everything about you. Yes, even the bad times are good. should be perfection, cause that's what you are to me. Even in my darkest moments, you made it easier to see. I wouldn't change one thing about you if I knew that I could. Yes, even the bad times me feel mistreated Your love is all I ever needed When I was weak Somehow you always understood We're not afraid of stormy weather That's what keeps our love together Yes, even the best times are good. Yes, even the bad times are good. Nashville Radio Show. Old school for life, baby. It's lonesome the sweat Nashville met Astrid van der Kaai. Seems like it's been Line hoorde je volk van Scotia Road. in dat nummer heet Been a Long Time. En voor uit 1957 Slim Dusty. De eerste Australische countryzanger die een nummer 1 scoorde. En in Australië is de legende. Hij won diverse Golden Guitar en REA Awards. En is lid van de REA Hall of Fame en de Australian Wall of Renown. En je hoorde hem met A Pub With No Beer. En van country nu naar Americana, een lekker liefdesliedje. Dit is Ellen Jewel en You Cared Enough to Lie. van onze maandartiest, Buck Owens. In 1963 werd het volgende nummer aangeboden aan hem. En hij vond het in de eerste instantie helemaal niet zo goed. Zijn gitarist Don Rich vond het wel een goed nummer en haalde Buck over om het op te nemen met de Buckaroos. En op die manier werd het zijn eerste nummer 1 niet. Buck Owens dus samen met zijn Buckaroos en Act Naturally. Dit is de Nashville Maandartiest. They're gonna me in it's sad and lonely. And all I gotta do is act naturally. Well, I'll bet you I'm a gonna be a big star. Might win an Oscar, you can't never tell. The movie's gonna make me a big star. Cause I can play the part time. And all I gotta do is act naturally. We'll make the scene about a man that's sad and lonely. just act naturally. Well, I'll bet you I'm a gonna be a big star. Might win an Oscar, you can never tell. Louie's gonna make me a big star. Cause I can play Dat was muziek van onze maandartiest Buck Owens. En heb jij een favoriet nummer van hem? Laat het aan ons weten. hè? info.nashforradio.nl is ons e-mailadres. En wie weet hoe je die dan in een van de shows in januari terugkomen. Nu het Spotlight-album, aangevraagd door Ina Zevenaar uit Groningen. Het album Ride van Shelley Fairchild. Je hebt er nog twee nummers van te goed. Eerst Kiss Me en daarna Tiny Town. Dit is het Nashville Spotlight-album. Sitting round here in the Memphis heat. Only one thing to do. Get on out of this Delta sun. Start loving up on you. Goes you in the evening All the time and in between I want you in every way So kiss me I just wanna be together And no one's gonna love you better Every night and every day I don't stay de twee laatste nummers van het Spotlight-album. Het album Ride uit 2005 van Shelley Fairchild. Nu is tijd geworden voor wat outlaw-muziek. 1972 bracht Waylon Jennings het album Ladies Love Outlaws uit. En op dat album staat dit nummer van Tanya Tucker. Dit is Delta Dawn. days they called her Delta Dawn. Prettiest woman you ever have laid eyes on. But a man of low degree stood by her side. Promised her he'd take her for his bride, but he lied. Could it be a faded rose from days gone by? Did I hear you say he was meeting you here today to take you to his mansion in the sky? she's 41 and her daddy still calls her baby. All the folks around Brownsville say she's crazy. Cause she walks downtown with a suitcase in her hand. Looking for a mysterious dark-eyed man. Delta Dawn, what's that flower you have on? Could it be a faded rose from days gone yeah. Trace Zetkins was dat met A Country Boy Can Survive. Eigenlijk een nummer van Hank Williams Jr. Maar hij zingt dit in de tv-serie Monarch, waar hij zelf ook in acteert. Ik ben heel benieuwd hoe dat eruit gezien. Ik heb het nog niet gezien, maar wie weet is het wel heel mooi. Eh, ja, het zit er alweer op. De show is alweer voorbij. Ik heb nog twee nummers voor je klaarstaan.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 The needle in my compass points anywhere but home. I thought I'd always be alone, cause I never wanted to tap my brakes. I your fence dug into the ground Never till now feel ashamed that you can't stay. Let's not play and pretend.